Jasper Schuringa kwam als eerste in actie nadat er vlak voor de landing in Detroit een knal was geweest. Samen met een bemanningslid wist hij de Nigeriaanse dader in de boeien te slaan. Vicepremier Bos heeft aan Schuringa zijn waardering laten blijken voor de rol die hij heeft gespeeld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bos deed dat als plaatsvervanger van premier Balkenende. Justitie in de Verenigde Staten heeft de Nigeriaan aangeklaagd voor een poging het toestel van Northwest Delta op te blazen. Volgens de FBI gebruikte de Nigeriaan de zeer explosieve stof pentriet. Hij wordt nu in een ziekenhuis in Michigan behandeld voor de brandwonden aan zijn been. Amerikanen gaan na of de Nigeriaan, Nigeriaan banden heeft met Al-Qaeda. In Zuid-Frankrijk hebben drie onderzoekers zich weten te bevrijden uit een grot waarin ze drie dagen hebben vastgezeten. Het zijn een Griek en twee Fransen. Zo'n twintig reddingswerkers hadden vergeefs geprobeerd de drie te bereiken. De speleologen waren in de 700 meter diepe grot onder de Pyreneeën om een kloof in kaart te brengen toen het water plotseling steeg en de enige uitgang werd geblokkeerd. Vanmiddag zakte het water, waardoor de drie de grot konden verlaten. Bij een aanrijding in Rotterdam-West zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto met vier inzittenden kwam in botsing met een pick-up truck waar alleen de bestuurder in zat. De personenwagen sloeg over de kop. De Rotterdamse brandweer bevrijdde de inzittenden uit het wrak. Twee van hen bleken al te zijn overleden, de andere twee zijn zwaar gewond geraakt... en de bestuurder van de pick-up raakte minder ernstig gewond. Het weer vannacht bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog.